Even snel een kopje koffie of een broodje pinnen in de AH2Go is er dus ook niet bij. Contant afrekenen kan wel. gebeurt ook gewoon coronaproof. Je kunt je muntjes en briefjes op de toonbank leggen. Wanneer de storing is opgelost is nog onduidelijk. Er zou een probleem zijn met het netwerk van de winkels. In België zijn de coronaregels een stukje strenger geworden. Deze Vlaamse verslaggever heeft even meegeschreven. Pretparken gaan dicht, geen publiek meer bij voetbalmatchen en andere professionele competitiesporten. Amateursportwedstrijden boven 18 jaar zijn afgeschaft. In theaters en bioscopen zullen ook nooit meer dan 200 toeschouwers in de zaal mogen zitten. Zuur voor bijvoorbeeld het Sportpaleis in Antwerpen. Die gigazaal mocht begin deze maand weer open voor concerten. De Vlaamse regels gaan direct in en gelden voor de komende de vier weken. In België gaat het niet goed qua besmettingen. Daarom gingen vorige week een avondklok in en sloten kroegen en restaurants al hun deuren. Ook in Nederland geen stamvolle dansvloeren of uitverkochte poppodia. Al meer dan een half jaar zijn veel clubs en zalen dicht. Tijd voor actie vindt een groep Rotterdammers. Zij gaan volgende week demonstreren. Het protest wordt een fietsrave, een eh, soort kleine danceparade. Dus in plaats van een grote eh, praalwagen met eh, geluid heb je nu een bakfietsje waar speakers op staan. En een bakfiets waar een DJ in geperst wordt. Dansliefhebbers mogen erachteraan fietsen. Over de precieze coronaregels overleggen de demonstranten nog met de gemeente. Het weer. De zon komt er steeds vaker doorheen. Het is een graad of 17 vandaag. Morgen bewolkt, maar wel droog. En zondag komt er weer regen. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A9 ook maar Diemen tussen Alsmeer en knooppunt Holendrecht 5 kilometer met bijna een kwartier vertraging.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 die op zoek zou zijn geweest naar seks met een minderjarige. Daarbij werd de man tegen zijn hoofd geschopt. Theater Carré in Amsterdam gaat volgend weekend weer open. Ondanks dat er maar 30 mensen naar binnen mogen. Normaal kunnen er 1800 toeschouwers het theater in. Het weer. Veel bewolking. Later breekt de zon vaker door. Vanuit het noordwesten trekken ook weer buien het land binnen. Het wordt 15 tot 18 graden. 106.9 ZFM. Come, come on and let me out. Mama, do me in a bottle, baby. Gotta rub me the right way. in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. saying no. no. If you want baby. Come, come, come on and let me out. I do to dream. How can it really be the way it seems?